Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze een belangrijke stad in de richting van Tripoli hebben ingenomen. Het gaat om de kustplaats Surman, ongeveer 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van de rebellen hebben ze nu heel Surman in handen en wordt er niet meer gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen al de stad Savia in, ten oosten van Surman en nog dichter bij Tripoli. Savia ligt aan de weg naar Tunesië. Via die weg wordt Tripoli bevoorraad met voedsel en brandstof. De opstandelingen hopen binnen enkele dagen Tripoli zelf te kunnen aanvallen. De man die tennister Elise Tamaela in elkaar heeft geslagen heeft een aanklacht tegen haar ingediend. De man, de Deen Nihai Barbat, zegt dat hij door haar is mishandeld. Het incident gebeurde dinsdag bij een toernooi in Duitsland. Tamaela zat op de tribune om haar dubbelspelpartner Daniela Harmsen aan te moedigen. De man, vader van de Deense tegenstandse Karen Barbat, zou zich hebben geërgerd aan Temaela en haar in elkaar hebben geslagen, zeggen getuigen. Ze was vijf minuten buiten Westen en had een gebroken neus. De tennisfederatie ITF onderzoekt de zaak. Op een festival bij Valencia in het oosten van Spanje heeft een beruchte stier een man gedood. De 29-jarige Spanjaard wilde in de arena laten zien hoe moedig hij was. Volgens omstanders was hij dronken en was al geprobeerd hem tegen te houden. De stier raton, Spaans voor muis, nam de man meteen op de hoorns en gooide hem op de grond. De 500 kilo zware stier heeft al twee keer eerder iemand gedood in een arena. Vanwege zijn gevaarlijke imago trekken de festivals waar muis aanwezig is extra bezoekers. De eigenaar van muis krijgt 10.000 euro per optreden in een Spaanse arena. Het weer, vanavond vanuit het westen opklaringen, morgen overdag vanuit het westen steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden.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 Many years I have a great cooperation with this label and so I will thank ARC music with this Peaceful Radio Special with only their music. Enjoy the show. En dan nu even in Nederlands. Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Benno Veugen en we gaan eh, ja, 35 jaar ARC Music, ARC Music, een world and folk label uit Engeland. Gaan we, die bestaat 35 jaar, dat gaan we vieren met een speciale aflevering van Peaceful Radio. En dat allemaal op de verjaardag van mijn eigen moeder. Nou, hoe kan het ook beter? We hebben geluisterd naar uh, Egypt's van Hossam Ramsey en Phil Thornton. En Hossam Ramsey die komt eh, eind van deze maand weer met een eh, nieuwe cd uit. En ehm, we gaan verder met, en daar zijn we natuurlijk reuze nieuwsgierig naar, en we gaan verder met The Queen of Vadu van Amalia, Amalia Rodriguez. Veel luisterplezier. plezier. kaya shemalo zeshangu moya mama mama mama mama mama mama mama Ashaka. que iyaya kidekane nikana kaukenge nivuetenguwa vatahimbonga nilitatamwenya ginyungaja Tengo a ah. Bata yombonga Nilitaka mwenya cha Mama Hey eh, mama yeah. Hey eh, mama Wambekie eh, Ogneke Mama mamá.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 No puedo decir lo que me hace sentir. Sería que en otra vida algo bueno quise yo. No dejes de quererme, podría podrías que y en esta zo zijn we gekomen aan het eh, eind van dit eh, eerste uur van deze special ter ere van 35 jaar Ark Music. Je kunt het allemaal mee nalezen en naluisteren via de website eh, peacefulradio.eu. En de playlist die staat op Peaceful Radio op de Facebook daarvan. Goed, we gaan even afsluitend hebben we net geluisterd natuurlijk naar eh, salsa music van Victor Hugo. Straks nog eh, Scottish folkmuziek en als toetje Alcondor Pasta van eh, Joel en Cedric Perry. En zo hebben we eigenlijk, ja, wandel ik de hele wereld een beetje rond met deze world and folk music van ARC Music. en dat kan, want ehm, ze hebben muziek over de hele wereld.